Moutscheurs met het NOS Journaal. Medewerkers van artsen zonder ex-hulpverleners zeggen tegen de BBC dat dit vaak gebeurde. Ze durfden er niks van te zeggen omdat het vaak ging om leidinggevende. De misstanden zouden bij missies in verschillende landen hebben plaatsgevonden. Het zou gaan om mensen binnen de logistieke tak van AZG, niet om artsen of verplegers. Een oud-directeur van een basisschool moet acht maanden de cel in... omdat hij seks heeft gehad met een meisje van 13. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van 1500 euro. De man uit Gouda sprak afgelopen zomer met een meisje af in een hotel. Ze hadden elkaar leren kennen via een sekssite... De man zegt dat hij dacht dat het meisje 21 was. Hij werkte op dat moment als directeur van een school in Alfa aan de Rijn. Ook was hij raadslid voor de PVDA in Gouda. De school en de partij hebben het contact met de man ondertussen verbroken. De vrouw van de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd wegens fraude. Ze zou op kosten van de staat voor ruim 80.000 euro maaltijden hebben besteld. Dat gebeurde tussen 2010 en 2013, toen de ambtswoning van de premier een kok in dienst had. De vrouw van Netanyahu zou net hebben gedaan alsof die er niet was. Onderzoekers stellen dat ze medewerkers opdracht gaf bestellingen te doen, hoewel ze wist dat ze daarmee de regels overtrad. In de Belgische dierentuin Zo Plankendaal is een leeuwin doodgeschoten. Het dier was vanochtend ontsnapt uit haar kooi. Het lukte verzorgers niet om het dier te vellen met een verdovingsschot... omdat de leeuwin te veel in paniek was. Veertig bezoekers moesten zich een tijdje schuilhouden... in de souvenirwinkel van de zoo. De dierentuin laat op Twitter weten dat niemand van de bezoekers... of het personeel in gevaar is geweest. Het weer vanuit het westen breekt vandaag af en toe de zon door. In het noorden meer wolken en af en toe een bui.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 En weer het tweede uur. En dus ook meteen het laatste uur. Ja, ja, zo werkt dat. Eh, we gaan beginnen zo meteen met eh, Deep Purple en Black Knight. En daarna horen we Fats Domino en The Big Beat. We hebben nog heel veel heerlijks klaarstaan voor je. Met een, uh, een etude van Bach bijvoorbeeld. Maar daar hoor je later meer over. Eerst even Black Knight en Deep Purple en The Big Beat van Fats Domino. Veel plezier, het komende uur. 1958 was het jaar. En dit was Fats Domino met The Big Beat. En daarvoor hoorden we uit 1970 Black Knight van Deep Purple. Dan gaan we nu luisteren naar Plastic Penny. Hier is Nobody Knows It. 68 Plastic Penny and Nobody Knows It. En dan zijn we toe nu aan een one-hit wonder. En daar moeten we even een kleine kanttekening bij zetten. Want Barry Maguire heeft als solozanger één hit gehad. Die gaan we zo draaien. Maar hij is ook lid geweest van de New Christy Minstrels.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 om te horen dat hij in twee, minstens drie keer eh, op de plaat is gezet. Eve of Destruction van Barry Maguire. Jawel, uit 1968. 65, eh, sorry. Eh, we gaan naar een top 100 hit uit het jaar 1970. Hier is Dana, All Kinds of Everything. Ashford en Simpson. Met, ja, oh, as a, oh, As a Rock. Ja, dat kwam er nog even achteraan natuurlijk. Ashford en Simpson met Solid uit 1985 en een eigen compositie. Dan gaan we nu naar het jaar 1956 waar twee platen achter elkaar draaien. En dat is een single van Elvis Presley. Op de A-kant I'll Never Let You Go, Little Darling. Trouwens, dat is de B-kant. <laughs> en op de A-kant I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You, Elvis Presley. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna tell my mama, tell my papa too. So they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even cry, I'm gonna sit right down and cry over you. I wanna tell my mama, tell my papa too. Oh, they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I wanna sit right down and cry over you. I wanna sit right down and cry over you. I wanna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. hear you cry. stars. I am gonna sit right down and cry over you and. Sorry, neem me niet I'm gonna sit right down and cry over you and I'll never let you go, little darling. Dat was de single van deze week van Elvis Presley. Volgende week natuurlijk weer een. We gaan nu luisteren naar een track van het album Stand Up van eh, Jethro Tull. En dat is een bewerking van Bach's suite in E mineur, mineur voor luid. Alleen Ian Anderson doet het op de fluit. Hier is Boeré. Ik denk dat eh, Johan Sebastian Bach best wel tevreden kan zijn... over deze uitvoering van Bourré... van, zijn bewerking, van, eh, van de bewerking van zijn suite in E mineur. Uit 1969 was dit Jethro Tull. En drie jaar eerder hadden we de Temptations... met een geweldig mooie hit I Know I'm Losing You... en let vooral op de gitaarintro van Cornelius Grant. I fool myself long as I can, can feel the presence of another man. It's there when you speak my name, it's just not the same. Ooh, baby, I'm losing you. You're in the air. a reflection of a face I see. I'm a hurt, downhearted, and worried, girl, lost that thing. Temptations and I Know I'm Losing You. En ik kan je ook zeer aanbevelen de versie van Rod Stewart and The Faces. Echt waar. Eh, we zijn toe aan de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. En gaan we, we gaan weer luisteren naar drie van de nummers uit die Top 100. Jorzo, wie het waren en op welke plaatsen staan. Veel plezier ermee. een lach, een lieve lach, die is alleen bestemd ster. Hij staat nog ver, maar strakjes komt hij dichterbij. Ik zie een lach, een lieve lach, die is alleen bestemd drie nummers uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Op 49 hoorde je Clap Your Hands and Stamp Your Feet van Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria. Op 48 Ik zie een ster van Martha McNeil. En op 47 Why Don't You Take It van The Motions. En volgende week weer drie.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 Movie Star uit 1975. En dan moeten we nog even luisteren naar een top 100 hit uit het jaar 1986. Hier is Paul Hardcastle. Don't waste my time. 1986 en dit was Paul Hardcastle met Don't Waste My Time. We gaan weer even terug naar het jaar 1958, net zoals aan het begin van dit tweede uur met Fats Domino en The Big Beat.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 Oh, tell her I will wait. I will wait. If she names a day. Names a date. Tell her that I care. Oh, I care more than I can bear. I can bear for when we are apart, how it hurts my heart. So fly, oh fly away, and say that I hope and pray this lover's melody oh, will bring her back to me. Melody d'amour. Take this song to my lover, shoo shoo little bird find my love. Melody d'amore, serenade her little bird Don't don't cry, bye bye blue. Dat waren de Ames Brothers net met uh, Melody d'Amour, de laatste van dit programma van vandaag. Ehm, en nu horen we Les Paul en Mary Ford. Met de Bye Bye Blues betekent dus dat we klaar zijn. Ik wens u eh, een bijzonder fijn weekend. Het schijnt weer fijn weer te worden. Althans, nu op dit moment is het hier ook wel erg prettig met veel zon, maar ook veel wind. Uh, toch een fijn weekend en graag tot de volgende week... voor de laatste uitzending in de maand juni.